Goedemiddag, ik ben Marco Geitenbeek en dit is het nieuws van NOS op 3. Een docent van de Universiteit van Amsterdam heeft zijn baan opgezegd... omdat hij boos is over het heropenen van het hoger onderwijs. De docent literatuurwetenschappen zegt in het Universiteitsblad... dat hij niet begrijpt dat de anderhalve meter regel niet meer nodig is... en dat mondkapjes in de collegezaal af mogen. Hij vindt het niet kunnen dat het kabinet dat besloten heeft... terwijl sommige wetenschappers waarschuwen... dat er eigenlijk nog niet genoeg jonge mensen volledig gevaccineerd zijn... Maar hij vindt ook dat de UvA volledig verkeerd met de corona-uitbraak is omgegaan. In de Amerikaanse staat Tennessee zijn al minstens 22 doden gevallen door zware overstromingen. Zaterdag begonnen de problemen. De staat heeft te maken met de ergste wateroverlast ooit. Het is vreselijk, zegt de gouverneur. Tremendous loss of life, a number of missing people on the ground. Uh, homes washed off their foundations. Er worden nog tientallen mensen vermist. De eigenaar van de manege in Nijenveen in Drenthe is veroordeeld tot drie jaar gevangenisstraf. In de manege werd vorig jaar een groot cocaïne-lab ontdekt. Kook die in steenkool was gestopt, werd er daar weer uitgehaald. In het lab werkten ook 13 mannen uit Colombia en een Turk. Zij zijn allemaal veroordeeld tot 2,5 jaar cel. En op een basisschool in Lelystad zitten in één groep 8 maar liefst 52 leerlingen. Het komt door een tekort aan leraren. Er zat niks anders op dan twee groepen samenvoegen. Natuurlijk zijn ouders wel geschrokken, want die kregen vorige week donderdag een mail als in we gaan het toch anders doen. Dus dat was wel even slikken. Om genoeg ruimte te maken is de muur tussen twee lokalen weggehaald. De 52 leerlingen in de groep krijgen les van één docent, maar die krijgt nog wel hulp van een onderwijsassistent. Vandaag zijn in Noord-Nederland de scholen weer begonnen. Het weer dan nog. Vanavond en vannacht klaart het op. Het koelt af naar een graad of 12. Lokaal kan een mistbank ontstaan. Morgen is het droog en er is ook flink wat zon. Het wordt dan 20 tot 23 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Tim Schaap van de ANDB. In de regio voornamelijk nog vertraging op de A9, Amstelveen richting Alkmaar. Tussen knooppunt Badhoevedorp en knooppunt Velzen staat een file van 8 kilometer. Komt daardoor een ongeluk, de weg is daar nu weer vrij. De vertraging is nog wel fors, namelijk ongeveer drie kwartier. Ook vertraging op de A8 Amsterdam richting Zaanstad. Voor Zaanstad Koog 6 kilometer file en 10 minuten vertraging. Ook drukte op de N202 Amsterdam richting IJmuiden. Tussen Spaarnwoude en de aansluiting met de A22 een file van 3 kilometer en een kwartier vertraging.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 25 bruggen en viaducten in beheer van Rijkswaterstaat hebben hun levensduur al overschreden. Bijna 550 gevallen moeten de komende jaren worden aangepakt. RTL Boulevard blijft voorlopig uitzenden vanaf het Mediapark in Hilversum. Na de aanslag op Peter R. de Vries vertrok het programma uit Amsterdam vanwege bedreigingen.